Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wetenschappers maken zich zorgen over het onderzoek naar long-covid. Er is bijna geen geld meer voor, terwijl er nog maar weinig bekend is over de ziekte, vertelt deze onderzoeker. COVID is een nieuwe, een nieuwe ziekte en dat betekent ook dat de expertise vrij jong is. En alle vergaarde expertise van de afgelopen jaren is hoog nodig om, ehm, om de kennis en wetenschap hier omheen verder vooruit te, te, te brengen. Tienduizenden mensen die drie jaar geleden corona kregen hebben nu nog steeds klachten. Ze zijn bijvoorbeeld heel moe en kunnen daardoor niet werken. Wetenschappers roepen de minister van Volksgezondheid op om met geld voor meer onderzoek te komen. De eindexamens voor wiskunde en natuurkunde zijn in de afgelopen 30 jaar een stuk makkelijker geworden. De krant Trouw zegt dat er naar een stuk minder lesstoffen wordt gevraagd dan eerder. Ook hebben leerlingen het makkelijker gekregen doordat er minder denkstappen in de vragen zitten. En sommige vragen zelfs bijna helemaal worden voorgekoud. Een domper voor pakketbezorgers. PostNL schrapt dit jaar 200 tot 300 banen. Bij het postbedrijf moeten ze bezuinigen. Afgelopen jaar ging het niet echt lekker. Door de hoge prijzen bestelden we minder en stuurden bedrijven ook minder pakketten. Ook is het duurder geworden om busjes en vrachtwagens te laten rondrijden. En Manchester United heeft de eerste prijs van het seizoen binnengehaald. Gisteren won de ploeg van trainer Erik ten Hag in de finale van de League Cup van Newcastle United. Met in de basis Wout Weghorst. En dat hij in een uitverkocht Wembley een finale mocht spelen maakt hem meer dan trots. Ik kan heel stoer doen en heel cool gaan doen, maar eh, weet je, ik sta hier gewoon eh, spelend van Manchester United finale winnen. Eh, ook nog belangrijk zijn bij de tweede goal. Ehm, dus ja, goed. Dat is, wel, ja, dat is wel heel mooi. Het was voor het eerst in zes jaar dat United weer een prijs pakte. Het weer, een lekker zondagdagje vandaag. In de middag wel wat stapelwolken. Het wordt een graad of zeven. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.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 And tell me how we're gonna be together always. Hope you know that when it's late at night, I hold on to my pillow tight. think of how you promised me forever. I never thought that anyone could make me feel this way.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 als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet niet ook en dat zo'n engel bewaarder op je let. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederlandse wetenschappers maken zich zorgen over het onderzoek naar long-covid. Het geld daarvoor is namelijk bijna op, terwijl er over de ziekte nog veel onbekend is. Bij wraakacties van Joodse kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse dode gevallen. Zeker 100 Palestijnen zijn gewond geraakt. Het geweld volgde na de moord op twee Joodse kolonisten. Zelfstandig ondernemers met een laag inkomen moeten bij de helft van de waterschappen belasting betalen. Terwijl hun mede-inwoners met een baan of uitkering dat niet hoeven.